die gisteravond werd aangehouden, had geen kwaad in de zin. Hij zat erg lang op de wc en reageerde geprikkeld op vragen daarover van het cabinepersoneel. De zaak liep hoog op en bij aankomst in Detroit werd hij gearresteerd. Na onderzoek bleek dat de man geen terrorist was. Uit de gevangenis in Namen in België zijn gisteren twee gedetineerden ontsnapt. Daarbij hebben ze een vrouwelijke gevangenbewaarder bedreigd met een mes. De ontsnapte gedetineerden zijn mannen van 25 en 28 die vastzaten voor diefstal en drugsdelicten. Een Curaçaose milieuactivist heeft ruim 1600 kilometer afgelegd in een kajak. Hij voer in een maand van Sint Maarten naar Curaçao. Met zijn tocht wilde de activist Ryan de Jong aandacht vragen voor het milieu op Curaçao. Tijdens een kajaktocht deed de jong 17 eilanden in het Caribisch gebied aan. De Rotterdamse oliewollenbakker Richard Visser heeft de jaarlijkse test van het AD gewonnen. De Rotterdammer won voor de zevende keer. De tweede plaats was voor een gebakkraam uit Apeldoorn, de derde voor een bakker uit Maarsen. Van de 105 geteste kramen haalden er 59 een voldoende. De Griekse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij vanuit zijn auto inwoners van Athene heeft beschoten. Volgens Griekse media is de verdachte een verwarde taxichauffeur. Zeker vier mensen raakten gewond. Een fietser, twee oudere mannen en een vrouw van 47. Hoe de politie bij de taxichauffeur uitkwam is niet bekendgemaakt. Thailand is begonnen met het ontruimen van een vluchtelingenkamp. De ruim 4000 Hmong-vluchtelingen worden teruggestuurd naar Laos. Onder meer de VN-vluchtelingenorganisatie heeft daar kritiek op... omdat de kans groot is dat de Hmong in het communistische Laos worden vervolgd. In de jaren 60 en 70 vochten de Hmong aan de kant van de Amerikanen in de Vietnamoorlog.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 some cold